Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In verschillende delen van de Oekraïense hoofdstad Kiev worden gevechten en zware explosies gemeld. Onder meer in de buurt van het centrum van de miljoenenstad zou sprake zijn van vuurgevechten. Het Oekraïense leger zegt een aanval van Russische troepen op een legerbasis in Kiev te hebben afgeslagen. Ook zou er worden gevochten om een elektriciteitscentrale. President Zelensky zei een aantal uur geleden in een video dat hij vannacht een zwaar Russisch offensief op Kiev verwacht. Hij riep de bevolking op om de hoofdstad te verdedigen. Het Russische leger zegt zonder slag of stoot de stad Melitopol te hebben ingenomen in het zuidoosten van het land. Daar is hevig gevochten. De Oekraïense autoriteiten spreken tegen dat Melitopol is ingenomen. Ze zeggen dat de Russen weer zijn verdreven. Gisteren werd duidelijk dat in Melitopol bij beschietingen een ziekenhuis is geraakt. Het is niet bekend wie daarvoor verantwoordelijk is. De VS stelt persoonlijke sancties in tegen de Russische president Poetin en minister Lavrov van Buitenlandse Zaken. Het gaat onder meer om een inreisverbod. Tot nu toe waren de strafmaatregelen vooral gericht op de entourage van Poetin... omdat persoonlijke sancties de diplomatie in de weg zouden staan. In de EU blijven Lavrov en Poetin voorlopig welkom. Steeds meer internationale sportbonden hebben aangekondigd Rusland voorlopig te mijden. Onder meer de Zwemfederatie, de Wielerbond en de Schaakbond organiseren de komende tijd geen wedstrijden meer in Rusland. Daardoor is onder meer het WK schaken van komende zomer weggehaald uit Moskou. Rusland mag door de invasie in Oekraïne ook niet meer de Formule 1 race in Sochi en de Champions League finale organiseren. Het weer, vrijwel overal lichte vorst. Lokaal kan het glad worden. In het binnenland is er kans op mist.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 When you leave and then you leave me stressing, me stressing. Uh, but I can't stay mad when you walk like that, no. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? I said don't look back, but I go right back.